Dit is Maud Schreurs met het NWS-journaal. Voor het eerst zijn Amerikanen in hun eigen land besmet met het Zika-virus. Het zijn vier inwoners van Florida. Die zijn gebeten door een mug die het virus bij zich droeg. Ze raakten vrijwel zeker besmet in een gebied bij Miami. De vier zijn namelijk niet het land uit geweest... en liepen het virus ook niet op door onveilige seks. De kans op verspreiding van het virus in Amerika neemt nu aanzienlijk toe. Het virus kan ernstige schade veroorzaken bij ongeboren kinderen. In Enschede zijn vijf mensen opgepakt voor mensenhandel. Een van hen wordt verdacht van ontucht met een minderjarige. Het slachtoffer was volgens de politie een meisje van 16. Ze deed aangifte van seksuele uitbuiting. Uit onderzoek bleek dat ze werd gedwongen tot prostitutie. Ze moest het verdiende geld afgeven. Een van de verdachten zou ook kinderporno hebben verspreid. Kwaadaardige kankercellen bestaan veel langer dan gedacht. Onderzoekers hebben in Zuid-Afrika het oudste kankergezwel van de wereld gevonden. Het zat in een bot van een menselijk skelet van 1,7 miljoen jaar oud. De tumor die in het bot werd gevonden is van een agressieve soort kanker die tegenwoordig vooral bij jongeren voorkomt. En die leidt tot de dood als er niks aan wordt gedaan. In de medische wereld wordt vaak gezegd dat kanker een moderne ziekte is, maar de vondst bewijst het tegendeel. En de eurojackpot is gevallen in Duitsland. Iemand uit Hessen had in de Europese lotto de juiste cijfercombinatie... en wint daarmee bijna 85 miljoen euro. Het hoogste bedrag ooit in deze lotto werd vorig jaar gewonnen. Een Tsjech kreeg toen 90 miljoen euro. En dat is het maximale winstbedrag. Aan de Europese lotto doen 17 landen mee, waaronder Nederland. Het weer vannacht kans op wat regen. Ook morgen buien, vooral in het zuiden en oosten. In de rest van het land ook wat zon.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 Met zijn speciale mixtape. This is zie het. Ik zie dat je geoefend hebt op een eh, nieuw instrument, Dennis. De soleil. like I'm in ecstasy. Ain't got no troubles on my mind, cause it's just you and me. Let me be the one to show you I got everything you need. Intoxicated, I'm intoxicated. Every time, got no I still find you in the Brazilian national champion Aki Batista trying to take the OPT's first world championship in Superboard class. The drag race developing with Kurt Russellman and uh, Richie Powers and the Team USA as we expected.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 From the love of God. Don't you go my dear? I never meant to lie. zie het op deze laatste vrijdag in juli alweer. Wij danken de one and only DJ Dion Sydney eh, voor zijn uitmuntende mixtape weer. En Dennis, is jouw mixtape, jouw summer mixtape ook nog ergens eh, te beluisteren, te downloaden? Eh, op Zippy Share. Vind je, de link vind je op mijn Facebook. Die wil even vrienden worden, even liken, je weet het wel. Je weet het wel. En anders op mixcloud.com slash Dennis de Ruiter 56. In deze mixtape is denk ik ook morgen gewoon weer te vinden op jouw mixcloud. Zeker. En anders in het Dropbox van JK. Zeker te weten. Maar hij heeft gelukkig niet iedereen de sleutel van. <laughs> Dit was See It. Jouw vrienden van de show zeggen weer... Maak er een mooi weekend van. Volgende week vrijdag zijn we weer bij je.